De Amerikaanse Dow Jones sloot gisteravond bijna 3% lager. Beleggers zijn nerveus vanwege zorgen over economische ontwikkelingen wereldwijd... het handelsconflict tussen de VS en China... en renteverhogingen door de Amerikaanse Centrale Bank. Ook andere Aziatische beurzen staan in de min. De Turkse president Erdogan heeft president Trump uitgenodigd voor een bezoek aan Turkije heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De ontmoeting zou volgend jaar moeten plaatsvinden. De twee spreken dan waarschijnlijk over hoe het verder moet in Syrië... nu Trump heeft besloten om alle Amerikaanse militairen terug te halen. De advocaat van de Pakistaanse Asia Bibi heeft toestemming gekregen om langer in Nederland te blijven. De stichting Hulp Vervolgde Christenen meldt dat de advocaat een verblijfsvergunning heeft gekregen van de IND. De advocaat is sinds begin vorige maand in Nederland. In Pakistan was hij zijn leven niet meer zeker. Zijn cliënte Asia Bibi zat acht jaar in een dodencel vanwege godslastering. Haar vrijspraak leidde tot grote woede onder extremistische moslims. Paus Franciscus heeft in zijn nachtmis gelovigen opgeroepen om eenvoud te verkiezen boven hebzucht. Volgens de paus leven veel mensen met een overvloed aan materiële objecten. Verder riep hij op om tijdens kerst te denken aan de minder bedeelden. Supermarktketen Lidl roept sauzen terug vanwege een productiefout. In een bakje waar knoflooksaus in had moeten zitten is pepersaus gedaan. Daardoor klopt het etiket ook niet meer... en kunnen mensen die allergisch zijn voor bepaalde ingrediënten ziek worden. Het gaat om het product sauzen van het merk Delicieux. Klanten kunnen terugbrengen naar Lidl en krijgen dan hun geld terug. Het weer, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.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 Mm. Merry Christmas, pretty baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Mm. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby just standing beneath the mistletoe. see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a tardy this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Well, I wanna Wanna bring it a little bit high. Well, I, well, I wanna bring it a little bit high. Oh! I wanna bring it a little bit high, baby. No, Wanna bring a little high, baby. Well, I haven't had a party this morning. But I'm all lit up. But I'm all lit up. But I'm all lit up. But I'm all lit up. I'm all lit up. all lit up, baby. Merry Christmas, baby. ZFM. its grand just holding your hand. We gliding along with the song of a wintry fairyland. Our oh, cheeks was nice and rosy and comfy, cozy all we. We snuggled up together like birds of a feather would be. Let's take that road chorus and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for the sleigh ride together with you.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 When we pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture frame by Curry we? of a feather Let's take that and sing a chorus of two. Come on, lovely weather lovely weather lovely weather Sneeuw. Warmte. Warmte. kerst. Met ZFM. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...